8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Omgevingsraad Schiphol zal toch geen advies uitbrengen aan de minister... over de toekomstige groei van de luchthaven. Dat meldt voorzitter Alders. De belanghebbende partijen konden het niet eens worden. Over het aantal vluchten dat Schiphol mag verwerken... zijn tot en met volgend jaar afspraken gemaakt. Voor de periode daarna moeten er nieuwe afspraken komen... tussen Schiphol en alle partijen die daarmee te maken hebben. De luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven... gemeenten, provincies en omwonenden. Met name lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn tegen elke vorm van groei. Hans Alders zal wel verslag doen aan minister van Nieuwenhuizen. Zij moet komend jaar een besluit nemen. De IJsselmeerziekenhuizen zeggen dat ze niet failliet zijn gegaan door het kopen van dure Duitse medicijnen. Al die middelen worden vergoed door de verzekeraars, zeggen zij. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk werden in oktober failliet verklaard. Volgens onderzoekscollectief Follow the Money waren de ziekenhuizen ondanks hun penibele financiële situatie doorgegaan met het inkopen van dure medicijnen en hulpmiddelen in Duitsland. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit bevestigt dat er een beschikking is afgegeven waarmee die medicijnen grotendeels door de verzekeraars werden vergoed. Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn uit protest opgestapt bij het klimaatdebat. Reden is dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff er niet was... terwijl hij juist in de krant vergaande uitspraken heeft gedaan... over het concept klimaatakkoord. De regeringspartijen hebben besloten het debat niet zonder de oppositiepartijen te houden.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 The summertime skirts and the guys and can I all the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party.